Mark Hokker met het NOS Journaal. Mensen met een lichte verstandelijke... Dat vinden drie organisaties voor gehandicapten. Volgens de kieswet moeten mensen tijdens het stemmen alleen zijn in het stemhokje. Er is nu alleen een uitzondering voor mensen met een lichamelijke handicap, zoals slechtzienden. De Russische oppositieleider Navalny is door een rechtbank schuldig bevonden aan verduistering. Navalny kondigde eind vorig jaar aan dat hij het bij de presidentsverkiezingen in 2018 wil opnemen tegen president Poetin... Door de veroordeling mag hij niet meer meedoen aan de verkiezingen. Volgens Navalny is de rechtszaak politiek gemotiveerd. Hij werd eerder ook al in deze zaak schuldig bevonden. Toen oordeelde het Europese Hof voor de Mensenrechten dat hij geen eerlijk proces had gehad. Het is nog niet bekend welke straf Navalny krijgt. De instelling van een milieuzone in Utrecht is goedgekeurd door de Raad van State. De zone geldt voor de binnenstad van Utrecht, het stationsgebied en het jaarbeursterrein. Dieselauto's van voor 2001 mogen er niet komen. Tegen het verkeersbesluit was beroep aangetekend door onder meer de club van automobilisten KNAK. Er is geen beroep meer mogelijk. Damherten in Zandvoort veroorzaken onveilige situaties. Volgens bewoners van de kustplaats lopen de dieren overal en brengen ze de verkeersveiligheid in gevaar. De burgemeester wil langs toegangswegen borden plaatsen om mensen te waarschuwen. Bewoners willen de borden ook in Zandvoort zelf. Alfons Groenendijk wordt de nieuwe trainer van ADO Den Haag. Hij volgt Sjelko Petrovic op. Groenendijk heeft een contract getekend tot het einde van dit seizoen... met een optie voor nog twee seizoenen. ADO staat momenteel in de eredivisie op de 16e plaats. Het weer, het blijft op de meeste plaatsen bewolkt. Soms komt de zon er even door. Het wordt vanmiddag min 1 tot plus 4 graden. Al kan het door de wind kouder aanvoelen. Vannacht is het helder en vriest het, lokaal tot min 7...